Zes uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Het kabinet staat steeds positiever tegenover een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Daarover wordt nu overlegd met werkgevers en werknemers. Ook in de hoop om de vastgelopen pensioenonderhandelingen vlot te trekken. De positie van zelfstandigen zonder personeel is een belangrijk onderwerp in die onderhandelingen. Wat betreft staatssecretaris Blokhuis komt er geen verplichte griepprik voor zorgpersoneel. Hij vindt dat te ingewikkeld en wil liever dat zulke afspraken worden gemaakt in de CAO. Na een zware griepgolf in de winter van 2017-2018 pleiten deskundigen voor een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad onder medewerkers in de zorg. In natuurgebied de Soesterduinen heeft een grote brand gewoed. Er stond een gebied van honderden vierkante meters in brand. Mensen werd gevraagd de Soesterduinen te verlaten. De brand werd ontdekt door een vliegtuig dat de Utrechtse heuvelrug bewaakt als het erg droog is. Aan het einde van de middag is het rapport van speciaal aanklager Muller openbaar gemaakt. Het onderzoek naar Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. In een eerder gepubliceerde samenvatting werd president Trump vrijgepleit van samenzwering met de Russen. Minister van Justitie Barr herhaalde Trumps onschuld vanmiddag. Bodycams bij de politie hebben een gunstig effect in spannende situaties, zegt minister Grapperhaus. Camera's schrikken onruststokers af en hebben volgens de minister bij spanningen een dempend effect. Proeven met bodycams zijn zo goed bevallen dat alle politieagenten er nog dit jaar één op hun uniform krijgen. De ene laatste speelronde in de eredivisie wordt verplaatst... van 28 april naar 15 mei. De KNVB wil Ajax zo meer rust geven... in de aanloop naar de halve finale van de Champions League... op 30 april tegen Tottenham Hotspur. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder. Het koelt vannacht af tot een graad of 9. Morgen opnieuw zonnig bij 20 tot 24 graden. Zaterdag kan het lokaal 25 graden worden. Dit was het NWS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de AMWB. In Noord-Holland zijn wat ongelukken gebeurd het laatste half uur. En dat levert eh, behoorlijk wat vertraging op op een aantal wegen. Alles bij elkaar 29 files. En deze springen er in negatieve zin uit. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Apkoude en Maarsen. Bijna een half uur extra vanwege het doseren bij de tunnel. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen Kloppen de Hoek en Kloppen te Nieuwe Meer na een ongeluk. Drie kwartier vertraging. Er zijn namelijk drie rijstroken dicht door een ongeluk. Op de A9 ging het ook mis van Alkmaar naar Diemen... tussen Batuverdorp en Amsterdam-Zuidoost. 16 kilometer file. Reken op een uur in de file. Eén rijstrook is dicht. De A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en Knabbert Lunette een kwartier. De N201 Hoofddorp uit Hoorn ruim een half uur vertraging bij Aalsmeer.